4 uur. Door Albegens met het NOS-journaal. Op de Filipijnen is een zware aardbeving geweest met een kracht van 6,8. Het epicentrum lag iets ten westen van de stad Davao op het eiland Mindanao. Dinsdag werd het land ook al getroffen door een vergelijkbare aardschok. Daarbij vielen zeven doden en meer dan 100 gewonden. In drie afgelegen dorpen raakten toen praktisch alle huizen beschadigd. Over slachtoffers of schade door de beving van vannacht op de Filipijnen is nog niets bekend. Twitter gaat politieke advertenties weren. Volgens topman Dorsey gebeurt dat vanwege het oneerlijke speelveld... dat sociale media hebben ten opzichte van andere media. Met een automatisch leger aan nepaccounts en al dan niet verzonnen berichten... kunnen volgens hem op sociale media verkiezingen sterk worden beïnvloed... en daarmee de levens van miljoenen mensen. Twitter heeft eerst overwogen om alleen advertenties... rond de Amerikaanse presidentsverkiezingen te weren... maar volgens hem was dat niet eerlijk. Advertenties met oproepen om te gaan stemmen blijven wel toegestaan. In de Japanse stad Naha is een groot deel van het wereldberoemde Shuri-kasteel verwoest door brand. Van de houten gebouwen is weinig meer over. Voor zover bekend is er niemand gewond geraakt. Volgens de brandweer ontstond de brand waarschijnlijk in de buurt van de centrale hal. Het kasteel in de Japanse prefectuur Okinawa bestaat vermoedelijk sinds de 14e eeuw... en staat op de werelderfgoedlijst van de Verenigde Naties. Het brandde in het verleden al vaker af en werd steeds weer opgebouwd. De laatste reconstructie dateert van 1992. De Belgische politie heeft op een parkeerplaats langs de E34 bij Turnhout... twaalf migranten uit een koelwagen gehaald. De chauffeur waarschuwde de politie omdat hij vermoedde... dat er mensen in het vrachtruim waren gekropen. De Belgische politie heeft de migranten overgedragen aan de Vreemdelingendienst. Het weer, vannacht helder. In het binnenland gaat het licht vriezen de kustgebieden blijft het net iets boven nul.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 Slow up, you don't know me like Straks meer. ZFM. Maar nu eerst het NOS nieuws van...